In zijn eerste persconferentie benadrukte hij de ernst van de situatie in Nederland. Niet alleen is de financieel-economische situatie moeilijk, ook is het politieke landschap, zoals hij zegt, verpulverd. Hij vergeleek de situatie met die in 1935. Toen was het voor het laatst dat het staatshoofd refereerde aan een moeilijke toestand. Woorden die koningin Beatrix nu ook heeft gebruikt. Roosentaal praat vandaag met de fractievoorzitters van alle tien partijen. In Zweden zijn actievoerders van Greenpeace opgepakt nadat ze het terrein van een kerncentrale waren opgegaan. Ze wilden daarmee druk uitoefenen op het Zweedse parlement. Dat stemt donderdag over een wetsvoorstel dat de bouw van nieuwe kernreactoren toestaat. Aan de actie van Greenpeace deden ongeveer 40 mensen mee. Volgens een woordvoerder van de centrale vormden ze geen gevaar voor de veiligheid. De woningbouw in Nederland is ingestort als gevolg van de economische crisis. In het eerste kwartaal werden bijna de helft minder woningen opgeleverd dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Volgens het CBS zijn vooral minder woningen gebouwd in opdracht van woningbouwcorporaties. Het aantal ingezinswoningen daalde met ruim een derde en er werden de helft minder appartementen gebouwd. De douane van Maleisië heeft 300 zeldzame schildpadden uit Madagaskar onderschept op de luchthaven van Kuala Lumpur. De schildpadden waren met tape in twee tassen vastgemaakt. Er zat ook twee kilo hash in de tassen. Die waren achtergelaten door een reiziger uit, Mauritius. Die liet ze staan toen hij zag dat de bagage werd gecontroleerd. Een antieke wagon van een museum Stoomtram in Hoeren is door brand verwoest. De wagon stond buiten op het terrein in afwachting van restauratie. Er wordt rekening gehouden met brandstichting. In de wagon zaten regelmatig daklozen en verslaafden, wat oogluikend werd toegestaan. De wagon is vermoedelijk niet meer te restaureren. Het weer steeds meer zon, maar in het zuiden ook kans op een bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten tot 22 graden in het zuidoosten.